deden eraan mee. Volgens het onderzoek smolt het ijs in sommige gebieden van Groenland 50 dagen langer dan gemiddeld. Het Wereld denkt dat het zeeniveau in het jaar 2000 2100 met een meter is gestegen door smeltende ijskappen. Zuid-Koreaanse mariniers hebben in de Arabische Zee een gekaapt schip bevrijd. Bij de actie werden acht piraten gedood en vijf gevangen genomen. Aan boord van het Zuid-Koreaanse vrachtschip waren 21 mensen, vooral Zuid-Koreanen en Birmezen. De kapitein werd bij de bevrijdingsactie neergeschoten door een piraat, maar hij is buiten levensgevaar. De andere bemanningsleden bleven ongedeerd. Het weer vanuit het noordwesten bewolkt en wat motregen. In het noorden kans op ijzel. Later vandaag ook in het midden en zuiden af en toe motregen. Ook wat zon. Het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is voor het eerst dat de hoogleraren op deze manier in actie komen. Zo dadelijk begint een academische zitting met onder meer toespraken van universiteitsbestuurders. De grote studentenmanifestatie begint in om 1 uur op het Malieveld in Den Haag. De organisatie verwacht tussen de 15 en 20.000 demonstranten. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. De autoriteiten hebben aanwijzingen dat radicale groepen zich ongemerkt onder de demonstranten willen mengen. De politie heeft vier mannen opgepakt die worden verdacht van uitkeringsfraude. Onder hen zijn twee psychiaters. Die zouden hebben meegewerkt aan medische beoordelingen... waardoor mensen onterecht WHO-uitkeringen of persoonsgebonden budgetten hebben gekregen. Volgens hen, Openbaar Ministerie, loopt de fraude mogelijk in de tientallen miljoenen euro's. Bij de arrestatie waren 140 mensen betrokken, onder wie vier rechtercommissarissen en vijf officieren van justitie. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten maakt zich grote zorgen over de kwestie. Volgens haar tast een dergelijke fraude de wortels van het PGB-systeem aan. Ook omdat er kennelijk artsen bij betrokken zijn.